Ember Brandsen met het NOS-journaal. De problemen met het uitbetalen van de persoonsgebonden budgetten zijn grotendeels voorbij. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Door de problemen zaten veel zorgverleners zonder inkomen. Inmiddels wordt zo'n 95% van de declaraties binnen 5 tot 10 werkdagen uitbetaald. Mensen met een vast loon uit een pgb krijgen hun geld in de lopende maand. De politie heeft een jongen van 16 aangehouden voor de natuurbrand bij Kaam. Ongeveer 60 hectare van een bos ging gisteren in vlammen op... en een deel van een asielzoekerscentrum moest tijdelijk worden ontruimd. De tiener komt uit Breda. De politie denkt dat de jongen het vuur heeft aangestoken. Hij werd aangehouden na een tip. Een cameraploeg van de BBC is in Qatar opgepakt. De journalisten maakten een reportage over de levensomstandigheden van de arbeiders die aan de WK-stadions werken. Hun apparatuur en filmmateriaal zijn in beslag genomen. Na twee nachten in de cel zijn ze weer vrijgelaten. De Wereldvoetbalbond heeft een onderzoek ingesteld naar het incident. Begin deze maand werd een Duitse cameraploeg al gearresteerd toen die arbeiders in Qatar interviewde. De eigenaar van de auto die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Rosmalen heeft zich gemeld bij de politie. Die onderzoekt of hij gisteren tijdens het ongeluk achter het stuur zat. Bij de botsing kwam een vrouw van 78 om het leven. Een man van 80 raakte zwaar gewond. De Gezondheidsraad gaat in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek doen naar de vermoeidheidsziekte ME. Patiëntenverenigingen hadden hierop aangedrongen met 56.000 handtekeningen. Er is weinig bekend over de oorzaken van ME. Patiënten klagen vooral over mentale vermoeidheid, slaapstoornissen, slappe spieren en concentratieverlies. Het weer vanuit het westen en noordwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Maastricht is pas vanavond aan de beurt. Daar is het vanmiddag nog zo'n 20 graden. Langs de noordkust is het slechts 12 graden. Dit was het ZFM.